Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris... Hij schrijft dat asielzoekers worden opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen of tenten. Ook zullen de voorzieningen sober zijn, zal het langer duren voordat een asielprocedure in gang wordt gezet... en kan het lang duren voordat familie mag overkomen, waarschuwt de staatssecretaris. Dijkhoff wil de asielzoekers met de brief duidelijkheid verschaffen. Hij noemt het geen prettige boodschap, maar wel eentje van belang. Oscar Pistorius is afgelopen avond voorwaardelijk vrijgelaten, een dag eerder dan gepland. De celstraf van de gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet is omgezet in huisarrest. Een jaar geleden werd de 28-jarige Blade Runner veroordeeld tot vijf jaar cel voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. Pistorius claimt dat hij haar aanzag voor een inbreker. Een man van 45 uit Velzen-Noord in Noord-Holland heeft zichzelf met een kruisboog in zijn borst geschoten. Gebeurde toen de politie hem in zijn huis wilde arresteren. Daar vonden ze ook een zwaar gewonde vrouw van 49. Wat er precies is gebeurd weet de politie niet, ze onderzoeken de zaak. Door het geweld bij de Syrische stad Aleppo zijn volgens de VN in de afgelopen dagen zo'n 35.000 mensen op de vlucht geslagen. De VN maakt zich zorgen omdat de Syriërs de nacht in de buitenlucht moeten doorbrengen... terwijl het nu kouder begint te worden. Vorige week begon het Syrische leger een grondoffensief tegen rebellen in Aleppo. En actiegroep Schokkend Groningen heeft geprotesteerd in Madurodam in Den Haag. Iemand van de actiegroep heeft zo'n 30 spandoekjes opgehangen voor het miniatuurstation van Groningen. Madurodam zou niet blij zijn geweest met de protestactie. Ze hebben de spandoeken weggehaald. Het weer lokaal kan er wat mis zijn. In Gelderland en Overijssel zelfs dichte mist.